Lotte uur. Lewin met het NOS Journaal. De drie academische centra die de NIP-test aanbieden vanaf 1 april... verwachten een stormloop. Nu nemen ze de test nog bij 10 zwangere vrouwen per dag af als een proef. Vanaf volgende week verwachten ze dat dat oploopt naar 360 per dag. Dat schrijft het AD. De NIP-test is een DNA-check waarmee het syndroom van Down bij een ongeboren kind opgespoord kan worden. De test is een stuk betrouwbaarder dan de huidige onderzoeken. In de Amerikaanse staat Hawaii is de blokkade op de nationale invoering van het inreisverbod verlengd. Eerder had de federale rechter al een voorlopige blokkade afgekondigd, omdat hij vindt dat het inreisverbod van president Trump bedoeld lijkt te zijn om moslims te weren uit de VS. Het betreft namelijk de inwoners van de islamitische landen Jemen, Sudan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. De blokkade tegen dit inreisverbod in Hawaii geldt voor onbepaalde tijd. De Duitse minister Müller van Ontwikkelingssamenwerking denkt dat het aantal bootvluchtelingen dat via Italië Europa binnenkomt dit jaar zal verdubbelen. Dat baseert hij op de groei van het aantal vluchtelingen in de eerste maanden van dit jaar. Dat zou volgens Muller betekenen dat er zeker 300.000 migranten via Italië naar Europa komen dit jaar. In een interview in de Duitse krant pleit Muller ervoor om de handelspositie van Noord-Afrikaanse landen te verbeteren, zodat er minder reden is voor de Afrikanen om naar Europa te vluchten. De hulpactie voor slachtoffers van de hongersnood in het Midden-Oosten en Afrika heeft na de speciale actiedag voor Giro 555 gisteren ruim 30 miljoen euro opgeleverd. De samenwerkende hulporganisaties gaan ervan uit dat het eindbedrag nog verder oploopt. Er zijn namelijk nog steeds acties bezig en het rekeningnummer blijft voorlopig geopend. En dan het weer. In het oosten kan vanochtend nog een bui vallen. Daarna klaart het geleidelijk op en gaat de zon op de meeste plekken schijnen. Het wordt warm met 16 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden momenteel op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer, dus ruim een kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Ketelplein 3 kilometer.